Hierdoor wordt de vluchttijd anderhalf uur korter. De vliegtuigen vertrekken vanaf de militaire basis op Guantanamo. Daar worden ook gewonden heen gebracht voor behandeling. De hulpverlening aan Haiti verloopt nog steeds chaotisch en traag. De frustratie onder de bevolking loopt steeds verder op. Voedselopslagplaatsen van de VN in de hoofdstad Port-au-Prince zijn geplunderd. Ook winkels worden leeggehaald. De EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor humanitaire hulpverlening... komen maandag bijeen voor spoedberaad. Voor Nederland gaat minister Koenders naar het overleg. Het aantal patiënten met Mexicaanse griep blijft dalen. Volgens het Rijksinstituut RIVM hebben 29 op de 100.000 Nederlanders Mexicaanse griep. In december was dat nog bijna twee keer zoveel. Ook het aantal ziekenhuisopnamen voor Mexicaanse griep bleef dalen en het laatste sterfgeval was rond de jaarwisseling. In totaal zijn in Nederland 54 patiënten aan de ziekte overleden. De kans dat er in een huis van na 1999 wordt ingebroken is een kwart kleiner dan de kans op inbraak in een oudere woning. Dat komt doordat de eisen voor hang- en sluitwerk in 1999 werden verscherpt, constateren onderzoekers van de Universiteit van Tilburg. Het blijkt dat het verplichten van een betere inbraakbeveiliging meer effect heeft dan voorlichtingscampagnes of subsidies. In Den Haag is de oud-politiek commentator en directeur van het instituut Klingendaal Henk Neumann overleden. Neumann was journalist bij het katholieke blad De Tijd en was jarenlang politiek commentator van de KRO, net zoals meester G.B. Hilteman dat was bij de AVRO. In 1983 werd Neumann de eerste directeur van het Instituut voor Internationale Betrekkingen Klingendaal. Henk Neumann is 83 jaar geworden. Dan het weer bewolkt en nevelig, maar soms ook even zon. Middagtemperatuur tussen 0 en 2 graden, bij zon 4 graden.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 I chose a life that took me away.